voor mezelf zitten voor. Slechts een dood heb ik dank, als die wel dat me doet. Ik ben verslaafd aan de drank, oh ik weet het zo goed. Oh wat mooi.

re. O dat brand in the keel, all the een yes